Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Scholz en oppositieleider Merz... probeerden in het laatste tv-debat voor de verkiezingen verschillen te tonen. En toch waren de leiders van SPD en CDU het vooral over veel eens. Zo maken ze zich beide de meeste zorg om de oorlog in Oekraïne. Het debat ging grotendeels over economie en migratie... Beide politici willen wetten aanpassen om nieuwe aanslagen door asielzoekers te voorkomen. De Duitse verkiezingen zijn zondag. In de peilingen staat CDU van Merz op zo'n 30 procent. En dat is het dubbele van de SPD van Scholz. De twee brokstukken die afgelopen dag neerkwamen in Polen... blijken afkomstig van een SpaceX-raket van Elon Musk... De stukken van 1 bij 1,5 meter groot kwamen neer in het westen van het land. Ze hadden gecontroleerd moeten neerstorten in de stille oceaan, maar de motor begaf het. Er wordt onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Op meerdere plaatsen in Europa werden gisternacht een lichtstreep aan de hemel gezien... waarvan werd vermoed dat het ruimteafval was van SpaceX. Ook in Nederland werden tientallen meldingen gedaan. De leiders van 19 Europese landen en Canada... hebben nog eens nadrukkelijk steun uitgesproken voor Oekraïne... Dat deden ze in een ingelaste videoconferentie die door de Franse president Macron was belegd. Na afloop zei Macron dat opnieuw Europese steun is uitgesproken aan Oekraïne... en dat Oekraïne altijd betrokken moet zijn bij vredesinspanningen. PSV heeft zich na een zinderende ontknoping geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren verloren vorige week de heenwedstrijd van Juventus met 2-1... maar wonnen in eigen stadion na verlenging met 3-1... Flamingo maakte in de 98e minuut het beslissende doelpunt. In de achtste finales neemt PSV het op tegen Arsenal of Internationale. En dat zijn ook de mogelijke tegenstanders van Feyenoord. De loting is vrijdag. Het weer droog met temperaturen rond het vriespunt. Komende dag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen.